Hanneke van Zessen met het NOS-journaal. Bij een bomaanslag in de buurt van een moskee in Kabul zijn zeker vijf doden gevallen, melden de Taliban. Het is onbekend wie er achter de aanslag zit, maar vermoedelijk gaat het om terreurgroep Islamitische Staat. In de moskee was op het moment van de aanslag een herdenkingsdienst bezig toen de bom ontplofte. Sinds de machtsovername van de Taliban in Afghanistan heeft IS het aantal aanvallen opgevoerd. In het noorden van India zijn bij uit de hand gelopen boerenprotesten zes doden gevallen. Volgens Indiase media reed het voertuig in op de demonstrerende boeren. Twee van hen waren op slag dood. Daarna braken rellen uit waarbij de andere slachtoffers vielen. Boeren in India demonstreren al een jaar tegen een nieuwe landbouwwet... die er volgens hen voor zorgt dat ze geen eerlijke prijs meer voor hun producten krijgen. Honderden wereldleiders en politici maken gebruik van constructies... via belastingparadijzen, waarbij ze mogelijk belasting ontwijken. Dat blijkt uit de zogenoemde Pandora Papers. Die zijn gelekt naar onderzoeksjournalisten. Onder meer de koning van Jordanië, de president van Azerbeidzjan en zijn familie... en de premier van Tsjechië worden genoemd. En ook de naam van demissionair minister Hoekstra van Financiën is gevallen... Hij heeft zijn aandelen via een brievenbusfirma op de Britse Maagdeneilanden... een week voordat hij minister werd verkocht. De hond die vorige week ontsnapte uit het KLM Dierenhotel bij Schiphol is terecht. Ze werd gevonden bij een fastfoodrestaurant in de buurt van de luchthaven. De eigenaren lieten haar vorige week vervoeren van Zuid-Afrika naar Dublin. Maar ze ontsnapte omdat een medewerker de deur open liet staan op Schiphol. Tientallen vrijwilligers hielpen de afgelopen week mee zoeken.